een Klomp met het NOS-journaal. De belasting halen ze door een database met nummerborden... van mensen die bijvoorbeeld nog boetes hebben openstaan. Het verzamelen en het gebruik van de foto's is dit jaar gestopt... na een uitspraak van de Hoge Raad. Turkse Nederlanders die met de auto naar Turkije rijden... klagen over de Bulgaarse grenspolitie. Ze zeggen dat ze de grens niet over mogen... zolang ze geen smeergeld betalen... Bulgarije is lid van de EU en mensen zouden gewoon moeten kunnen doorrijden. Europarlementariër Kati Piri maakt een zwart boek... en ze vindt dat de Europese Commissie in actie moet komen. Meer dan 2600 huizen van Rohingya in het noordwesten van Myanmar... zijn de afgelopen week in brand gestoken. De regering zegt dat islamitische Rohingya daar zelf achter zitten... maar dat wordt sterk betwijfeld. Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land... zijn al jaren slachtoffer van geweld door het leger van Myanmar. Meer dan de helft van de jonge vrouwen in Nederland is het afgelopen jaar ongevraagd betast. Bij de mannen is het ongeveer een derde, blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS op 3. Meestal gebeurt het tijdens het uitgaan. Een op de tien is wel eens ongevraagd betast op het werk. Het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit, Rutgers, de vroegere Rutgers Stichting, noemt drank en drugs als een van de oorzaken. Die werken ontremmend. Renault geeft Max Verstappen dit weekend in Monza meer technische ondersteuning en een nieuwe motor. Dat zegt de teambaas van de Formule 1-equipe van Renault, die ook de motoren levert van Red Bull Racing. Hij kreeg vorige week veel kritiek toen Verstappen opnieuw uitviel met technische problemen. Volgens de teambaas was dat pure pech. Het weer langs de kust enkele buien en later ook in het binnenland. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In het zuiden blijft het droog. Verder zonnig en opnieuw zo'n 19 graden.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 In de file daardoor vanaf Stroe tot aan Hoevelaken 9 kilometer. Omrijden is beter, dat kan vanaf Barneveld over de A30. Andere kant op, op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Hilversum Noord en Eembrugge 5 kilometer. Verderop tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer.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 us. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en... Yeah. A chance to change your world if you want it. You can give up a lot, but don't give in. Be ready for the break when it comes your way. Today I say, hey, be prepared.